De twee werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Beiden worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van vier nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei gisteravond in Nieuwsuur... dat het sentiment rond kernenergie begint om te slaan. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen... maar tot nu toe hadden zich nog geen grote investeerders gemeld. Het kabinet hoopt dat andere pensioenfondsen, maar ook banken en verzekeraars nu overstag gaan. Eerdere kerncentrales werden betaald van belastinggeld. Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn niet te spreken over het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al anderhalf jaar met game studio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De game studios zeggen de staking te betreuren... omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. In Californië is een man opgepakt die wordt verdacht van het stichten van een enorme bosbrand. De man had een brandende auto in een geul geduwd, zegt de officier van justitie. De auto brandde uit en de vlammen sloegen over naar een bos. Gezien werd hoe de man zich tussen de vluchtende mensen begaf. De brand is moeilijk te blussen en inmiddels uitgegroeid tot de grootste van dit jaar in Californië. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien.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 Just hear me out. Honey, don't leave me now, with my head brightest picture is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoeshine blues to no one that they've ever met before. indifference is a drug that I see people buy at the local store.